Medewerkers krijgen vanaf augustus een loonsverhoging van 1,25 procent. En vanaf oktober krijgen ze een groter persoonlijk budget. Met dit budget kunnen medewerkers de arbeidsvoorwaarden afstemmen op hun persoonlijke wensen. Begin april liepen de onderhandelingen over de CAO nog vast. Toen kwam de Rabobank met een eindbod dat ver onder het mandaat lag dat de vakbonden van hun leden hadden meegekregen. De nieuwe CAO, die de bonden nog moeten voorleggen aan hun achterban, heeft een looptijd van 15 maanden. Bij de Rabobank werken zo'n 40.000 mensen. Informateur Roosendaal spreekt vandaag met alle tien fractievoorzitters. In zijn eerste persconferentie benadrukte hij de ernst van de situatie in Nederland. Niet alleen is de financieel-economische situatie moeilijk, ook is het politieke landschap, zoals u zegt, verpulverd. Hij vergeleek de situatie met die in 1935.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 You're pushing your love a little bit further. Mm, a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. por e e